De commissie onderzoeksgeloofbrieven van de gemeente Rotterdam reageert ermee op het verzoek van burgemeester Abu Taleb. Die wil een hertelling omdat zich op 3 maart in een aantal stembureaus onregelmatigheden hebben voorgedaan. De PvdA in Den Haag wil niet samenwerken met de PVV. Uit het eerste overleg is gebleken dat er een onoverbrugbare kloof is wat de partijen willen. Zo houdt de PVV vast aan een verbod op hoofddoeken en op een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën. De PvdA, die in Den Haag de grootste partij is voor de PVV, zal met andere partijen verder praten over een coalitie. De rechtbank in Middelburg geeft toe dat ze toch door het Openbaar Ministerie is gewaarschuwd voor de dader van de gezinsmoord zaterdag in Zierikzee. Gisteren zei de rechtbank nog niets te weten van een waarschuwing. De persrechter zegt nu dat er alleen mondeling is doorgegeven dat de man een gevaar was voor zijn gezin. De man zat vast na een aangifte van seksueel misbruik. Hij werd vorige maand vrijgelaten omdat er geen concrete dreiging zou zijn. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft het Israëlische plan om huizen te bouwen in bezet gebied scherp veroordeeld. Israël besloot eerder vandaag om 1600 huizen voor Israëliërs te bouwen in Oost-Jeruzalem, waar vooral Palestijnen wonen. Volgens Biden ondermijnt Israël daarmee het vredesproces. Biden is op bezoek in Israël, speciaal om de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven in te blazen. Bayern München heeft de kwartfinales eh, bereikt van de Champions League. De ploeg van Louis van Gaal verloor in Florence weliswaar met 3-2 van Fiorentina...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 no Halloween, no giving.